Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw die gisteravond met haar auto inreed op mensen in Nunspeet in Gelderland... was waarschijnlijk onwel geworden. De politie heeft haar opgepakt, maar denkt niet dat zij bezoekers aanreed bij een lichtjesoptocht. Deze mensen zagen het gebeuren, vertellen ze tegen Hart van Nederland. Ik vond het heel heftig natuurlijk. Je ligt je wezenloos. Je echt helemaal lam, echt waar. Nou, we hadden onze dochter en schoonzoon bij met twee kinderen nog. Maar ook helemaal overstuur, want nou, die zitten hier op school met kinderen. Dus eh, nou ja, daar word je, niet, uh, je niet vrolijk van. Ook als je hier staat, dan voel je gewoon de triestheid. Dat is gewoon echt eh, ja, verschrikkelijk. Negen mensen raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Rusland heeft vannacht opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In onder meer hoofdstad Kiev zijn explosies gemeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op veel plekken in Oekraïne is de stroom uitgevallen, zegt de overheid daar. De Amerikaanse regering moet een groep uitgezette Venezolanen terughalen. De 137 mannen werden eerder dit jaar vanuit de VS... naar een beruchte gevangenis in Venezuela gebracht. Een Amerikaanse rechter zegt nu dat zij geen eerlijk proces hebben gehad... terwijl dat wel moet bijna alles wordt duurder, maar één ding niet. Aardappelen worden alsmaar goedkoper. Volgens ABN AMRO komt dat doordat piepers afgelopen jaren erg populair waren. Daardoor hebben veel eh, akkerbouwers heel veel aardappels ingeplant. Dus het aanbod is hoog. Het tweede punt is dat de vraag vanuit de exportmarkten... maar ook vanuit fastfood viel tegen. Daardoor bleven verwerkers met volle vrieshuizen te zitten. En als derde bleek ook nog eens een keer het weer erg gunstig te zijn dit jaar. Waardoor de kilo's per hectare, dus de opbrengst, eh, heel erg hoog was. En dat versterkte eigenlijk het overaanbod, waardoor de prijs kelderde. Maar dit betekent waarschijnlijk niet meteen dat je patatje opeens stukken goedkoper wordt. Veel telers hadden al voor het aanplanten afspraken gemaakt over de prijzen. ABN AMRO denkt trouwens dat veel boeren volgend jaar iets anders op hun land zullen planten... zoals ui en kool en daar hopen ze dan meer geld mee te verdienen. Het weer nog in Limburg wat zon, maar verder vandaag vooral veel grijs. Er staat ook een fris windje en het wordt niet warmer dan een graad of 5.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 In Nunspeet is met verslagenheid gereageerd op het ongeluk gisteravond bij een lichtjesparade. Een vrouw van 56, die waarschijnlijk onwel werd, reed in op een menigte. Bij het ongeluk raakten negen mensen gewond, drie van hen zijn zwaar gewond. De politie heeft rond kwart over één vannacht een dode gevonden in een huis in Zalbommel. Wie het is, weet de politie nog niet. Er is wel iemand aangehouden. Het weer op veel plaatsen is er bewolkt. Alleen in het zuiden is er vandaag af en toe zon. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit is ZFM.